10.000 deelnemers de zee in te sturen. Vorig jaar ging het ook al niet door vanwege de wind. De burgemeester Jan van Zanen zou dit jaar meedoen. Sublime weer. regelt buien en weinig zon en inderdaad die wind die hard kan zijn. Het wordt zo'n 5 graden. Vanavond buien en kans op al dan niet natte sneeuw. temperatuur daalt dan tot dicht bij het vriespunt. En tot zover het ANP-nieuws. De beste funk, soul en R&B. It's live, live, it's all the way live.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 Can't you imagine it? It's the morning of my life. Time, I will meet you as before. You will find me waiting by the ocean below, building castles. No. morning of my life. It's the morning. the Cause I forgot about the person that I used to be.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 Daar staat Bart de laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan een half miljoen locaties.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 Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. De beste funk, soul en R&B. time what you said to me to every dude inside? Look like you're working up an appetite for the night. Check it. By then, I just sat at the back, peeping you out the way you act. Every string attack, getting out of line, and I'm yanking you back in your place. Oh, all is well and all is cool. Stay in your place, don't be no fool. We'll get along alright. You look like the type that would try to fight. Mm -hmm. Best off being a friend to me. You don't want to up and me. Better play it cool. Don't know what I might do. Cornbread, fish, and collard greens. I got what you need if you want it. Cause I'm a pimp girl. If you want me, I'm a pimp girl. Fish, and collard greens. Ooh. I got what you need. What you need. If you want it, I If you want I can get you some Jerry girl. Now tell me, do you really think you can walk around like your shit don't stink? I'm only you. i on oh, you. baby girl, I'm only you. I'm watching you. Good. Take it slow, change the speed. If it's food for thought that you really need, better state your claim. Get with it, stay in your lane, stop swerving. Take a seat, sit in the back. I don't appreciate the way you act. You need to fix yourself. Hurry up and go fix yourself. Can't kill nothing, won't nothing die. Everything's gonna pass you by. You don't wise enough. Wise enough. Stop pressing on love. Friends, friends, this is collard greens. I got what you need. If you oh, yeah. want it. Cause I'm a pimp, babe. If you want it. Cause I'm a pimp, babe. I if I see it I want it, like can get it. If you yeah. Cause I'm a pimp, girl. I put the juice in there, girl. girl. If you want me, I can rock with you. lips, girl. with me. Yeah, yeah. I'll pimp you out. I'll show you what it's all about right now, right now, right now, now. Oh, oh. If you want it, you can get it. You can get it. If I want it, I can get it too. I'm a pimp girl. I'm a pimp girl. With a drippy, juicy, cherry girl. Drip, drip. One sip and you'll be pump drunk, and I'll be in your bar, rocking that.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 bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering. Wow. Kost je maar drie minuten. Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro. Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.